Uur. is van Kesteren met het NOS-journaal. De politie in Amsterdam heeft gisteravond meer dan 150 voetbalsupporters aangehouden... omdat ze antisemitische liederen zongen in de metro. Het gaat om AZ-supporters die op weg waren naar de arena... voor de wedstrijd Ajax tegen AZ. Rond half acht werd de metro na herhaaldelijk waarschuwen door de politie stilgezet... op station Strandvliet, kort voor de arena. De 154 supporters zijn aangehouden voor groepsbelediging. In een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Texas is een schietpartij geweest. Daarbij zijn ook doden gevallen. Op luchtfoto's van de buitenkant van de mal is veel bloed en bedekte lichamen te zien. Een vermoedelijke schutter is doodgeschoten door de politie. Naar een mogelijke tweede schutter wordt nog gezocht. Volgens een website die alle schietpartijen archiveert... zijn er dit jaar al bijna 200 schietpartijen geweest in de Verenigde Staten. In Groot-Brittannië is afgelopen dag massaal gekeken naar de kroning van Charles tot koning. 27 miljoen Britten keken op tv naar de ceremonie in Westminster Abbey. En 11 miljoen mensen luisterden mee via de radio. Charles werd vandaag ook koning van 14 andere landen... maar bijvoorbeeld ook in Australië en Nieuw-Zeeland was er relatief weinig aandacht voor. In de Australische hoofdstad Canberra werden nog wel saluutschoten afgevuurd. Wereldwijd keken zo'n 250 miljoen mensen naar de kroning van koning Charles. En concertpianist Menahem Pressler is overleden. Pressler was ruim 50 jaar het hoofd van de beroemde Beaux Arts trio. Een fenomeen in de wereld van klassieke muziek. In 1946 brak de Joodse Pressler door in Amerika. En na een halve eeuw in de basis van het Beaux Arts trio... startte hij op zijn 84ste nog een solo carrière. Menahem Pressler overleed gisteren in Londen en was 99 jaar. Het weer. Vannacht is, valt af en toe een bui en is het een graad of 11. Komende ochtend begint grijs en regenachtig.